Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de explosie in een haven in het zuiden van Iran is opgelopen naar 18. Zo'n 750 mensen raakten gewond. De brand is waarschijnlijk ontstaan in containers met chemische stoffen... die worden gebruikt voor de productie van raketbrandstof. De brand is naar andere containers overgeslagen. Brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur dat zich nog altijd uitbreidt. Gisteravond werden nieuwe explosies gehoord in de haven... De autoriteiten waarschuwen voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. In Rotterdam en Dordrecht zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. In Rotterdam raakte een man van 43 gewond in een huis. Hij was aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Bij de schietpartij in Dordrecht raakte een vrouw van 44 gewond. Volgens een lokale nieuwssite zat ze in een voertuig met daarop een hoogwerker. Vanuit een andere auto zou op haar zijn geschoten. De aanleiding voor beide schietpartijen is nog niet bekend. Ook in Argentinië is afscheid genomen van paus Franciscus. Dat gebeurde tijdens een openluchtmis voor de kathedraal in Buenos Aires. De aartsbisschop hield een preek voor duizenden mensen... die foto's van de overleden Argentijnse paus bij zich droegen. Vanaf maandag kunnen belangstellenden het graf van de paus... in de basiliek van de Santa Maria Maggiore bezoeken. Franciscus werd daar gisteren begraven. En er zijn nog altijd zo'n 12 miljoen oude biljetten van 5 en 25 gulden in omloop. Dat meldt de Nederlandse Bank. Tot donderdag mogen drie specifieke briefjes nog worden ingeleverd. Twee 5 gulden biljetten met vondel en het geeltje. zit 25 gulden biljet met Zweling erop uit 1971. En toch zijn de biljetten waarschijnlijk meer waard als je ze bijvoorbeeld op Marktplaats verkoopt, zegt de Nederlandse Vereniging van Munthandelaren. En vooral als een briefje nog zo goed als nieuw is, kun je er 10 tot 20 keer zoveel voor krijgen. Het weer 3 tot 8 graden met lokaal wat mist. Overdag zonnig 19 tot 22 graden. En in de kustregio staat een frisse wind vanaf zee.